Dit is Renate Evers met het NOS Jury. Voorwegen verf gebruikt met de kankerverwekkende stof chroom 6. Volgens Trouw zijn er duizend personen in de loop der jaren blootgesteld aan de verf. Op bijna alle treinen wordt de verf gebruikt en er wordt nog steeds mee gewerkt. Chroom 6 is ook jarenlang gebruikt bij Defensie. Honderden medewerkers zeggen er ziek van te zijn geworden. Een groep van ziekenhuisapothekers, artsen en zorgverzekeraars wil dat dure medicijnen, als er geen patent meer op zit, vervangen worden door goedkopere kopieën. Ze hopen daarmee een verdere stijging van de zorgpremie te voorkomen. Die premie gaat omhoog doordat er steeds meer dure specialistische geneesmiddelen worden gebruikt. In een paar jaar tijd zijn de uitgaven aan zulke medicijnen verdubbeld. Sommige masteropleidingen willen alleen nog maar bachelorstudenten toelaten die gemiddeld een 7 voor hun vakken hebben. Ze willen daarmee de kwaliteit van het universitair onderwijs verbeteren, schrijft de Volkskrant. Hogescholen en universiteiten kunnen al wel eerstejaarsstudenten wegsturen die te weinig punten hebben, maar bachelorstudenten moeten altijd worden doorgelaten naar de masteropleiding. De politie in Wenen heeft een bestelbusje onderschept waarin 24 jonge Afghanen gepropt zaten. Het busje kwam waarschijnlijk uit Hongarije. De chauffeur is opgepakt. De Afghanen zaten opgesloten in het busje waarvan ook de deuren en ramen gesloten waren. Volgens de politie maken ze het naar omstandigheden goed. Bij een brand in Parijs zijn acht mensen omgekomen. Onder de doden zijn twee kinderen, meldt de Franse krant Le Parisien. Het vuur brak rond half vijf uit in een appartementencomplex in de buurt van Gare du Nord. De brand is nog niet onder controle. De burgemeester van Parijs en de Franse minister van Binnenlandse Zaken zijn op de plek van de brand. Het weer wisselend bewolkt, af en toe een bui, maar ook wat zon. Het wordt 17 tot 19 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en fris. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Vrij veel vertraging vanochtend op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Hoevelaken en Soest, 8 kilometer. Op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen... door een kapotte vrachtwagen bij de Benelux-tunnel, 2 kilometer. De linkertunnelbuis is afgesloten. Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen...